Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerikanen zetten zich schrap voor orkaan Milton. De zwaarste in misschien wel 100 jaar. De kern van de storm is nu zo'n 130 kilometer van de kust verwijderd. Extreem weer wordt verwacht. Zo'n 6 miljoen mensen hebben de opdracht gekregen om hun regio te verlaten. We're going evacuate tomorrow. We have a place to go. And uh, if anybody knows anything about Florida, when you don't evacuate when you're ordered to, you can pretty much die. They've had a lot of people here stay at their homes and they end up drowning and you know, it's just not worth it. Pretparken zoals Disney World zijn gesloten en ook de luchthaven van Orlando staat stil. Twee weken geleden werd de VS getroffen door orkaan Helene. Daarbij kwamen 230 mensen om. En weinig slaap voor buurtbewoners in Sneek. Een groep van zo'n 30 jongeren kwam daar samen om vuurwerk af te steken en dingen te vernielen. Online gaan er al berichten rond om dit nog een keer te gaan doen. De burgemeester roept ouders daarom nu op om met hun kinderen te gaan praten. En een akelig fietsongeluk in Dordrecht. Een vrouw fietste over een viaduct, maar toen ging het mis. Het lijkt erop dat een paraplu tussen haar fietsspaken terechtkwam, meldt RTV Rijnmond. De vrouw viel met fiets en al van het viaduct en belandde in het water. Ze is zwaar gewond geraakt. Hoe het nu met haar gaat, weten we niet. En in Café de Amstel in Amsterdam tapt kroegbaas Ari niet alleen biertjes voor de gasten. Hij is ook moppetapper. En die zijn zo populair dat er op verzoek van de gasten nu een boek van is gemaakt. Die is nu uitgebracht. Het was wel even wat anders, vertelt Ari. Nou ja, nou is de eerste druk 4000 eh, stuks. Eigenlijk heel uh, onverwachts, want normaal schrijf ik niet eens een boodschappenlijstje. En nou een heel boek. Hij heeft van die hele aparte moppen met zijn eigen spreektaal. Dat heerlijke, onvervalste Amsterdamse, wat op zich al humoristisch is. Nou, ik ben benieuwd. Vertel er maar eentje, Ari. En zo komt Brammetje, die komt thuis. En die vraagt aan zijn vader, aan zijn pap, wat is een clitoris? Hij zei, jongen, had het daar gisteren gevraagd, want dan lag je nog op een puntje van mijn tong. <laughs> Dan heb ik nog het weer voor je. Vanavond vooral in het zuiden en oosten flinke buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 12 dan. Morgen een mix van zon, wolken en regen bij maximaal 14 graden.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 Welkom terug luisteraars bij de tweede uur van Pop Boulevard over Joe Jackson. Ik vind Joe Jackson een groot muzikant die steeds weer de vernieuwing opzoekt. Hij heeft veel verschillende stijlen gemaakt en ik vind vooral zijn uh, popsongs met veel mooie pianomuziek erg mooi. Daarnaast heeft hij echt alle andere stijlen ook gedaan. Pop, de blues, de jazz, klassiek enzovoorts. In het eerste uur hebben we al een hele hoop gehoord vanaf zijn uh, New Wave eh, start in eh, eind jaren 70. Naar zijn toch wel twee grootste albums, Night and Day en Body and Soul. Nu gaan we verder met, nu gaan we verder met zijn carrière. Maar eerst even over de Spotify playlisten. Ik probeer voor elke uitzending toch wel een Spotify playlist te maken. En dit keer heb ik er twee gemaakt. Ik vind dat Joe Jackson zo ontzettend veel mooie muziek heeft gemaakt... die ik niet kan draaien in deze twee uur. En daarvoor heb ik eh, een, lange Spotify playlist gemaakt. En die kun je zoeken, of die kan je vinden op Joe Jackson Pop Boulevard. Dat is de lange versie van alle, voor mij, eh, volgens mij, belangrijke Joe Jackson nummers. De nummers die ik in deze uitzending draai, die staan in een andere playlist... En dit is de Joe Jackson Pop Boulevard tussen haakjes Short. Dus de lang heet Joe Jackson Pop Boulevard. En de korte is Joe Jackson Pop Boulevard tussen haakjes Short. Nadat de vier maanden durende Body and Soul wereldtournee in juli 1984 eindigde, trok Jackson zich terug. Hij schreef later dat de tournee het zwaarste was die hij ooit heeft gedaan. Het kwam te snel naar de laatste en aan het einde was ik zo opgewand dat ik zwoer dat ik nooit meer op tournee zou gaan. Hij verscheen na 18 maanden weer in januari 1986 voor een reeks live opnamesessies in de Roundabout Theater in New York. Het publiek werd uitgenodigd om aanwezig te zijn, maar kreeg de opdracht om hun applaus in te houden, aangezien de optredens direct op het tweesporenband werden geknipt. Het resulterende album, Big World, had een speelduur van een uur wat een ideale lengte was voor de nieuwe CD-formaat, maar voor eh, LP's een beetje te lang. Vandaar dat er twee LP's werden geperst, maar met de vierde kant helemaal leeg. We gaan nu luisteren naar Right and Wrong, wat geïnspireerd werd door een toespraak van Ronald Reagan in maart 1985, waarin hij de betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de Nigeriaanse revolutie verdedigde. Joe Jackson vertelde hierover in 1986 ik hoorde een toespraak van Reken over het steunen van contras in Irak. Daarin zei hij dat er geen kwestie was van rechts en links, maar van goed en fout. Maar iedereen met een beetje intelligentie kan zien dat het absoluut een kwestie is van rechts versus links. En nadat het lied was geschreven, vroeg Reken het congres om 100 miljoen dollar om de contras te steunen in februari 1986. En dit gaf volgens Jackson nog meer betekenis aan het lied want Reagan heeft eigenlijk altijd afgegeven op terrorisme. Maar u heeft de contras 100 miljoen gegeven, zodat ze hun eigen terrorisme kunnen plegen. Dit is het soort dingen waar ik boos over word. En als ik boos over iets word, zal dat in mijn werk naar voren komen. Hier komt Right and Wrong. latest war of words? What about the commies? You know, I saw the news last night, all illustrated with cartoons. So when they come with that opinion, Paul, yeah, they better not choose words like ideology. Try to tell me about the issues. you on we we're talking about Talking about right and wrong Do you know the difference? Right and wrong Do you know the difference? Between the right de winter van 1985 kreeg Joe Jackson de opdracht om een 20 minuten durende score te schrijven voor een Japanse film She No Eyes, House of the Poet. En het orkestrale stuk werd opgenomen met de Tokyo Symphony Orchestra. Dus eigenlijk het eerste ehm, klassieke stuk wat Joe Jackson schreef. Hij bewerkte het tot eh, Symphony in One Movement en voegde een paar andere instrumentale stukken toe om zijn volgende album te maken. Dit werd Bill Power uit 1987. Dus eigenlijk zijn eerste cd die zijn klassieke achtergrond weerspiegelde. Joe Jacksons toenemende verlangen om klassieke elementen in zijn populaire werk op te nemen en serieuze composities uit te brengen, bracht hem in een niemandsland terecht waar rockcritici er de voorkeur aan gaven dat hij zich aan de popmuziek hield – terwijl klassieke critici hem gewoon negeerden. Van dit album, Willpower, eh, ga ik ook geen eh, muziek draaien in deze twee uur durende uitzending. Maar op de zojuist genoemde Spotify playlist staat wel een nummer. Terwijl hij geen tournees meer deed, bracht Jackson in 1988 twee albums uit. Het eerste was in mei het dubbel Live LP 1980-1986 die toch wel een groot succes was. Daarvan draai ik nu Is She Really Going Out With Him, maar dan de live versie, de a cappella versie. Hier is Is She Really Going Out With Him.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 Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? If my eyes don't deceive me, there's something going on with you. Tonight's the night when I go to all the parties that my I wash my hair and I kid myself, I look real smooth. Look over there. They say good looks don't count for much, if so there goes your proof. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? If my eyes don't deceive me, Vai, Blues Ba-ba-dum, ba ba tweede album dat hij in 1988 uitbrengt was weer filmmuziek. Dit keer voor de Francis Ford capella film Tucker, The Man and His Dream. Het album kreeg een Grammy, maar hij heeft voor de rest niet veel gedaan. Ook hiervan draaien we geen nummers. Daarna bracht hij in april 1989 het album Blaze of Glory uit. Jackson die vond dat het album een van zijn beste pogingen was en uitgebreid toerde om het te promoten. Was teleurgesteld over zowel de commerciële reactie als het gebrek aan steun van zijn platenfirma. Daarom nam hij meteen afscheid van AM. Dat prompt de compilatie Stepping Out, The Very Best of Joe Jackson uitbracht, wat wel een gigantische top 10 hit werd. Van dat album, Blaze of Glory, gaan we nu draaien 19 Forever. De videoclip voor dit nummer was Jacksons eerste sinds Stepping Out uit 1982. In lijn met de songtekst over ouder wordende rocksterren verscheen hij in de video met een pruik, een make-up, een namaakbuit en een glitterjasje. Jackson voerde het nummer uit tijdens zijn tournee in 1989 met hetzelfde kostuum en zou het nummer opdragen aan al die rockbands die deze zomer op tournee waren nadat ze meerdere keren met pensioen zijn gegaan. In april 1991 bracht hij zijn volgende album uit, Laughter and Lust. Op dit album uit hij zijn frustratie over de platenindustrie. Jackson zelf zei over het album... Het is een album van licht en schaduw. De meeste nummers gaan over seks en andere romantische verwikkelingen.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 Words in your hand, though I set them in stone, I'll throw them away. Now everything we did, like photographs, that always moved, and that wasn't strange. Now they're in the can, let's put them on the shelf, let's put them underground, they'll never move again. not the same Now that you're gone Everything's wrong Though nothing's changed And everything we said Is there on a tape For the future to play Let's put it in the ground That's where it ought to stay 1997 wordt het dertiende studioalbum uitgebracht, genaamd Heaven en Hell. Een muzikale interpretatie en liedcyclus die de zeven hoofdzonden vertegenwoordigen. Daar draaien we geen nummers van. In 1999 wordt symfonie nummer 1 uitgestuurd. In 1999 wordt symfonie nummer 1. Het is een voornamelijk instrumentaal eh, album wat eigenlijk eh, bekendheid heeft gekregen omdat Steve Vai daarop meedeed. Er was blijkbaar een eh, solo wat heel moeilijk, een gitaarsolo wat heel moeilijk was. En wat uh, Steve Vai wel een uitdaging vond. En vandaar dat hij heeft meegedaan op dat album. Op de lange speellijst staat nog wel een nummer van dit album. Dus ga daar gewoon naar luisteren. Gezien de tijd moeten we helaas een paar albums overslaan. Dat zijn eh, uit 2000 Summer in the City. Een live album in New York opgenomen. Uit 2000 ook Night and Day 2. Een vervolg op Night and Day 1 natuurlijk. Uit 2002 Two Rainy Nights. Uit 2003 Volume 4. Uit 2004 Afterlife. En uit 2008 Rain. En dan komen we bij The Duke, het 18e studioalbum en een eerbetoon aan Duke Ellington, de Amerikaanse componist, pianist en bandleider van een jazzorkest. Joe Jackson was al heel lang een fan van deze legendarische jazzpianist en bandleider. Maar hij wilde niet dat zijn tribute de standaard eerbiedige aanpak zou volgen, maar in plaats daarvan filterde hij deze tijdloze composities door verschillende onverwachte ritmes, arrangementen en muzikale combinaties. Waaronder een duet met punk-icon ego Pop op It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Thing. Daar gaan we nu even naar luisteren. What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Absolutely. It ain't the melody, it ain't the music. There's something else that makes the tune complete. I'm gonna start this beat again. All right. Nah, that's fine. Now, all I have to add is this. ain't a thing if it ain't got that swing. Do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop. Joe Jackson wordt door velen beschouwd als een typische excentrieke dwarsligger die altijd bereid is zijn muzikale nieuwsgierigheid te volgen waar die hem ook brengt. En hij probeert zich muzikaal voortdurend te ontwikkelen. Gedurende zijn hele carrière werd hij beschouwd als een van de drie eenheid van de 80s New Wave bitter British punk songwriters. Waartoe ook Elvis Costello en Graham Parker behoorden. En dit komt allemaal terug in zijn album Fast Forward uit 2015. Het album is ontwikkeld uit plannen voor een serie EP's met vier nummers, elk gerelateerd aan een specifieke stad. Uiteindelijk ging dat niet door en werd er gewoon één album van gemaakt. De vier steden die vertegenwoordigd zijn zijn New York City, Berlijn, Amsterdam en New Orleans. Van het album draaien we nu So You Say. Dit nummer had rechtstreeks van Night and Day kunnen komen. Het is een wending in de tekst over het simpelweg eens zijn met iemand om de vrede te bewaren. I'm the fool en you're the sage. Daarna horen we Satellite Plus, gewoon een mooi jazznummer. Het nummer gaat over het ingehaald worden door een ander persoon en zijn satelliet worden. I will always be your satellite. And I agree, you're a prize, but. Hanging high up on the breeze Just like a kite You were my pride and joy And my suicide And I would always be your sacrifice 40 jaar brengt Joe Jackson in 2019 zijn 20 studioalbum uit, genaamd Fool. Zijn eerste album uit 1979 eh, was Luke Sharp en daarop speelde hij new wave muziek. Later speelde hij diverse andere stijlen zoals jazz op het album Jumpin' Jive, klassiek, symphony nummer 1 en rock zonder gitaar Night and Day. Op dit nieuwe album Fool komt hij nog het bij de muziek van zijn eerste albums. We gaan nu luisteren naar Alchemy, een nachtclubachtig nummer waarin we ons klaarmaken om van het leven in de grote stad te genieten, waarna deze zich eigenlijk in een diepe slaap hoort te bevinden. 2023 verrast hij al zijn fans weer met een totaal nieuw genre. Hij brengt dan het album What a Record uit, wat helemaal gevuld is met musical muziek. Het Tone Jackson en het 12-koppig dat 11 nummers uitvoert die ogenschijnlijk zijn geschreven door de fictieve musical artiest Max Champion. Champions fictieve achtergrondverhaal stelt dat hij in 1882 in East End van Londen werd geboren en vermoedelijk een familielid is van de musical-componist, zanger en komiet Harry Champion. Na zijn dood aan het westelijk front in de Eerste Wereldoorlog verdwenen Champions nummers in de vergetelheid. Maar een deel van zijn bladmuziek begon vanaf 2014 weer op te duiken en in 2019 waren er genoeg nummers voor Jackson om weer tot leven te wekken door een Albert op te nemen. Jackson zegt erover, het zijn prachtige nummers in hun tijd, maar ze zijn ook verrassend modern. Soms is het bijna alsof Max, vanuit zijn Londen vanaf het begin 20e eeuw, rechtstreeks, rechtstreeks tot ons spreekt in het begin van de 21e eeuw. Zoals gezegd, het is een totaal nieuw genre, want meer dan welke andere rockartiest dan ook, inclusief zulke grillige songwriters als Bob Dylan en Neil Young, heeft Joe Jackson zich gedurende zijn hele carrière ingezet om zijn fans te verbazen. Vergeet niet, dit is de man die eind jaren 70 de standaard zette voor spottende new wave en daarna afdwaalde naar reggae, dub, swing jazz, jump blues, klassieke muziek en musical theater, met af en toe een terugkeer naar de rock. We gaan nu luisteren naar twee nummers van dit geweldige album. Ten eerste Why Why Why en als laatste What a Racket dit was het weer. Luisteraars bedankt en tot de volgende keer. is a word that girls that could titillate But then they want more and more Why, why, why is a word that I despise Why, why, why can't you open up your eyes Someone always asks what it's all about been doing that for years.